Mariel Hageman met het NOS Journaal. 100 ton dat was opgeslagen in grote tanks van het bedrijf Otfiel. Het Noorse bedrijf kwam daar pas na twee weken achter en hield het daarna ook stil. De Milieudienst kwam erachter na een anonieme tip. Butaan is uiterst brandbaar, maar het bedrijf zegt dat er geen gevaarlijke situatie is geweest. Alom wordt getreurd om het overlijden van de schrijfster Hella Haase. Koningin Beatrix, die goed met haar bevriend was, heeft een condoleance telegram gestuurd naar de kinderen van Haase. Premier Rutte zei verdrietig te zijn en volgens minister van Cultuur van Bijsterveld deed Haase niet onder voor Moelisch, Hermans en Reven en kun je daarom beter spreken van de grote vier. Uitgeverij Querido, die 65 jaar haar boeken uitgaf, roemt de veelzijdigheid van Haase. Hella Haase overleed gisteren in haar woonplaats Amsterdam na een kort ziekbed. Ze is 93 jaar geworden. Nederland doet mee aan de nieuwe VN-missie in Zuid-Soedan. Het kabinet wil maximaal 30 mensen leveren, van wie 15 tot 20 marechaussées en 4 civiele politiemedewerkers. Het kabinet spreekt zelf van een bescheiden maar relevante bijdrage. Zuid-Soedan riep in juli de onafhankelijkheid uit na een jarenlange oorlog. Het accent van de missie ligt op het opbouwen van de staat Zuid-Soedan, mensenrechten en het beheersen van conflicten. In totaal doen er zo'n 10.000 mensen aan mee. Nederlandse bijdrage duurt twee jaar. Foto's van verdachten van de Kuiprellen van bijna twee weken geleden staan op billboards in het centrum van Rotterdam. Op de schermen staan foto's van verdachten die al op de website van de politie staan en die ook te zien waren in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Het OM laat de foto's niet alleen op billboards in Rotterdam zien, ze hangen ook bij een aantal supermarkten in de regio. Het weer. Vanavond koelt het snel af. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 21 graden aan zee en 25 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUW. Er staan 50 files, bij elkaar 180 kilometer. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Gooimeer en Laren 8 kilometer. Verderop tussen Laren en Eembrugge 5. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Duil en knooppunt Empel 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Dorp 8. De andere kant op tussen Roedevarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 8 kilometer. A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 5. A12 van Utrecht naar Arnhem bij Bunnik 7. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft-Noord en de afrit Berkel en Roderijs 7. A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Papendrecht 7. A28 Utrecht richting Amersfoort bij Leusden 5.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 Echt, meen Nee, van het jaar. En um, je hoorde Barbara Streisand met, of Duxas van Barbara Streisand, LMFO met Sexy and I Know It. Nou, dat weet, ik ook. En eh, daarvoor de Goldplay met Fix You. was ja, erg warm is buiten. Ja, dat komt dan En binnen ook. Hoe gaat het met jouw nieuws? Ja, maken mij gaat lekker hoor. Dat is mooi. Ja, met jou ook? Ja, met mij gaat het altijd goed. Oké heb een beetje pijn aan mijn mond, maar voor de rest eh, gaat alles goed. Een wijfje, gaat één keer naar de tand als je jong in 15 jaar en dan je meteen pijn aan zijn mondje. Eh, wat zijn nou? Aan zijn mondje. Nee, daarvoor. Dat je één keer in de 15 jaar gaat. Ah. Um, als Matthé zijn microfoon eventjes <laughs> naar zich toe haalt. Altijd leuk, hè? Dan laat hij hem vallen. Dan laat hij vallen. Oh, oh, oh. Echt radioamateur. <laughs> <laughs> dat ziet echt niet uit. Nee. Ben je er klaar voor? Mag je open? Ja. Wie ben jij? <clears throat> ik ben Matthijs, zoals vorige week ook. ik ben meteen Groot. Ik eh, kom uit Schagen. Ik ben Matthijs Groot. Ik kom uit Schagen. <laughs> <laughs> ja, ga verder. Waar moeten we af? <laughs> van de meerdere malen de radio, geloof ik. Ja, jongens, ik ben al twee keer langs geweest, hè. drie keer, drie keer. Drie keer? Ja. Nee, twee keer dan. Dus de derde keer. Drie keer. Drie keer. Dus, eh... maar wie heb je deze week meegenomen? Vier een jubileum. Ja. ja. Nee, bij de vijfde. Bij de vijfde, gaan we, gaan we feesten. Wie ik meegenomen heb? Ja, dat mag je zelf voorstellen. Ik kan niet. Ja, daar gaat hij. Goedemiddag. Sorry mijn pizza wegslink. <laughs> ja, is goed, doe maar. Eh, ik ben Mart Smit, ik kom uit Letje Winkel. Jullie wel bekend. Ja, ik, eh, voel mij kwam er... Uh, ja, Ja, maar wie kwam er nog meer vandaan? Vorige, Sjaak kwam ook vandaan, toch? Sjaak komt ook uit Lotje Winkel. Lotje Winkel? Lotje Winkel, ja. En nu, Lotje Winkel ligt geloof ik vlakbij bij Alkmaar. Toch? Oh ja, vlakbij. Het ligt vlakbij uh, Schagen dan bij Alkmaar ligt, maar <laughs> ik blijf het vragen. Mijn vriend. Ja, Karim, Karim, Karim eh, heeft niet aan het open. Ik weet waar Amsterdam ligt, ik weet waar Haarlem ligt en daar houdt het op. Oké. Snap je? Dat is ja. gewoon mijn topografie. Welkom bij de, bij de radio.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 Toch lief dat Usher over zijn oma zingt. Gassie. Oma, god. Wat is dit? Wat is dit? Over slap lullen gesproken. Ja, eh, dat, kan ik. dat, is mijn, eh, handelsmerk slap Kent iemand dit geluid? Nee, nooit van gehoord. Ik ken hem wel. Ik ken hem ook. Want dat betekent dat. vanaf vandaag dat het betekent dat we een, uh, een alarmschakel hebben. Ah, dit is de alarm. Dat is de alarm. De alarm. Alarmschijf. Alarmschijf. Ja, en onze alarmschijf is dit deze week toevallig, echt heel toevallig, daar heb ik natuurlijk geen inspraak in, uh, het liedje van de Voice of Holland, namelijk 1000. 1000. 1000. Voices. Goed zo. Een echt lekker nummertje vind ik het. We're all born alone And we're searching of our own We used to live in silence Until I heard you speak And then it happened I didn't know where you changed everything my girl, now she does what I say, does what I please. Cause she's not religious, but she lives on her knees. Jack and Jill went up the hill, each with a buck and a quarter. Jill came back with 250. What a working girl, now work a girl like. Uh, uh, uh, like I'm out of i I'm i got a girl to the right and a girl to the left But one in the middle when I'm feeling on the i I'm Hey wel leuk dat de nummers uh, vandaag iets eerder stoppen. Speciaal voor iemand uit Arnhem is dit nummer. Hij is aanwezig in de studio. Ja, verklapt het al een beetje, hè? Is a waterfall. Every op is een waterfall van Coldplay. Maar in de mix van Julius ja. Ik vind het echt, als je het met het origineel vergelijkt, vind ik dit misschien wel beter. Maar dat is mijn smaak. Er zit, er zit meer een beat in. Ja, dat, is, ook meer een nummer. De film James Morrison met Slave to the Music. Beyoncé, Best Thing eh, best thing I Ever Had. En volgens mij is het ook wel... Uh, Timbaland met Paste at Me. Volgens mij is het ook wel het beste, beste nummer van uh, Beyoncé, denk ik, dat zij ooit heeft gehad. Wie? Beyoncé. ja, ik vind het wel een lekker nummer. een heerlijk nummer. Zeker. Ehm, Oh, Martijn die staat bijna maar eh, helemaal omver. Maar niet jongen, het, jongen, het is altijd weer dezelfde die dat doet, hè. Karim, hebben we nog, eh, wie gaan we interviewen deze uitzending? Nou, dit is natuurlijk heel simpel. We gaan we interviewen, dat is de man met de rare stem, die het altijd over het weer heeft. Dus zeg ik, ons straks, oftewel, ja, Op, dan het. We gaan dan straks, uh, Piet maken. Ja, het leek wel, hè. Het leek wel een beetje. Wat zeg je? Het leek wel een beetje. Ja, een beetje niet. Een heel klein beetje. Nou, daar vind ik dus niet een leuke opmerking van jou. Oké. Hij eh, moet er even naar Waar gaan we naar luisteren, Karim? Nou, naar een hele speciale plaat, Niels. Dan gaan we naar een hele speciale plaat. Ja, want zie je een naam staan? Ik zie je naam staan, ja. Wie is dat? Amy Winehouse. Ja, met Tony Burnett. Ja. En Tony Burnett is een van de grootste soul-legenden slash jazz-legenden die er nog leeft in Amerika. Meneer is 85 jaar oud. Oh, die leeft nog wel? Ja. Oh. Hij leeft nog wel. Dit is een hele flauwe opmerking. Wat dan? Eh, Amy Winehouse is natuurlijk dood. De oh. laatste plaat die ze ooit heeft uitgemaakt is deze. En het is een jazzplaat. Eigenlijk niet iets wat we normaal draaien. Body and Soul. Het is echt een heerlijk nummer. Nou, en daarna hoor je Limit to Your Love. En met dat nummer geldt nog steeds de waarschuwing. Als je even een stilte hoort, die radio doet het nog steeds.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 this beat. Ja. Mathé. Ja. Hé, Hey, eh, Dat, is Niels van het kastem. Nee, eh, wat hoorden wij net? Ja, muziek. Ja, dit eh, staat hier, hè. <laughs> van Amy Winehouse en, en Tony Bennett en daarna James Blake. Ja, daarna? De Cataracts. Precies. Wie kent ze niet? Ik. Dus. Het is wel heel raar om jou in de ene zo heel dichtbij te horen. Zo ja, dat is heel eng. Ik snap dat het heel eng is. <laughs> Matthee, wat hebben we twee uur? Geen idee. Piet Paulusma. Piet Paulusma. hey, we hebben Piet Paulusma twee uur. Ken jij hem? Ja, persoonlijk. Een goede vriend van mij. Ja? Ja, ja. Hij woont ook eens graag. Ja, bijna. Waar woont hij dan? Geen idee. West-Friesland. West-Friesland. <laughs> dat is graag bijna. Nee, um, hoe vermaakt, hoe vermaak je hier? Ja, prima. Een beetje, een beetje Xbox. Dat is ook leuk, joh. Ja. En de muziek is gewoon slecht. Ja, nee, de muziek is ook goed. Hoor. Heb je al een verzoeknummertje voor... Uh, je hebt nog 10 seconden om iets te zeggen. Ja, nou, ik, ik, zeg, ik wil wel graag uh, eh, Ayas horen met eh, Pretty Girls. Komt goed. Oké, okay, top. Dan gaan wij eh, over 2, 1 naar het nieuws.